Kees Groot met het NOS-journaal. De autoriteiten sluiten die mogelijkheid niet uit. Lokale media melden dat de slachtoffers steekwonden hadden en daaraan overleden zijn. Ooggetuigen zouden ook hebben gezegd dat het sterk leek op een doelbewuste aanslag. De minister van Binnenlandse Zaken van Tajikistan zegt dat met alles rekening gehouden wordt. Een ongeluk, een beroving, maar ook een terroristische daad. Er zit één verdachte vast. Twee andere mensen die zich verzetten tegen hun arrestatie zouden door de politie zijn gedood. PostNL mag de prijs van postzegels volgend jaar met ruim 14% verhogen, heeft de autoriteit Consument en Markt bepaald. Die vindt het redelijk dat de tarieven omhoog gaan nu er steeds minder post wordt verstuurd. Hoe duur de postzegels precies worden, wordt later dit jaar bekend. De afgelopen zes jaar is de prijs van een postzegel al gestegen van 50 naar 83 eurocent. India heeft strenge regels ingevoerd voor inwoners van de deelstaat Assam in het Noordoosten. 4 miljoen mensen moeten aantonen dat ze langer dan 47 jaar in India wonen, anders moeten ze mogelijk het land uit. Het gaat om moslims van wie er velen de afgelopen jaren illegaal de grens over zijn gekomen vanuit buurland Bangladesh. De Nederlandse teams hebben ook financieel gezien een goede Tour de France gereden. In het prijzengeldklassement zijn Sunweb en Lotto Jumbo tweede en derde geworden. Team Sky van winnaar Geraint Thomas fietste met meer dan 700.000 euro het meeste bij elkaar. Sunweb verdiende bijna 2,5 ton, grotendeels door de tweede plek van Tom Dumoulin. Lotto Jumbo verdiende iets minder dan 200.000 euro. Het weer, zonnige periode en in de westelijke helft van het land later kans op een onweersbui. Het wordt 25 graden aan zee tot plaatselijk 32 in het oosten of zuidoosten.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 Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me, the love we share. See for is to pray, but I'm sorry. baby, taint and love, Touch me, baby, taint.